8 uur. Klomp met het NOS. Griekenland gewaarschuwd vandaag op de Eurotop in Brussel degelijke voorstellen te presenteren. Ze moeten niet met een flutverhaal aankomen, zei Rutte tijdens een debat in de Tweede Kamer. Als de Grieken geen strakke afspraken willen maken, houdt het volgens Rutte op. Bondskanselier Merkel en president Hollande hebben Griekenland aangespoord met gedetailleerde hervormingsvoorstellen te komen. Vandaag komen eerst de ministers van Financiën bijeen en de regeringsleiders. Merkel en Hollande zeiden dat ze het nee van het Griekse referendum respecteren. De Amerikaanse komiek Bill Cosby heeft in 2005 toegegeven dat hij slaapmiddelen in huis had om vrouwen te verdoven. Hij wilde seks met hen hebben. Dat blijkt uit een verklaring die Cosby destijds achter gesloten deuren bij de rechter aflegde. Persbureau AP kreeg de verklaring in handen. Tientallen vrouwen beschuldigen Cosby van aanranding of verkrachting. Bij een zelfmoordaanslag van terreurbeweging Al-Nusra zijn in Syrië zeker 25 militairen om het leven gekomen. De aanslag werd gepleegd in Aleppo. In de stad wordt zwaar gevochten. Al-Nusra en andere opstandelingen proberen het westen van de stad te veroveren op het Syrische regeringsleger. Banken zijn de afgelopen jaren duurzamer gaan werken, maar het kan beter. Dat zegt de Eerlijke Bankenwijzer, een club van organisaties als Oxfam, Amnesty International en vakbond FNV. De banken komen een deel van hun beloftes na, zegt de bankwijzer, maar ze steken nog altijd geld in bijvoorbeeld de wapenindustrie. Staatssecretaris Mansveld werkt aan een nieuw smokalarm. Ze wil dat mensen met last van hun luchtwegen beter worden gewaarschuwd als de lucht in een omgeving vervuild is. Ze vindt ook dat er veel eerder voor fijnstof moet worden gewaarschuwd. Verder zei Mansveld dat het RIVM werkt aan een smok-app.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 Op de A1 richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrugge 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht, kost je een half uur extra. Ook bijna een half uur vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Blijswijk en Gouda staat 6 kilometer. Hier is de rechterrijstrook afgesloten.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 ce que aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Eén keer per jaar gaan we het doen. En dat uh, is eh, de dag van vandaag. Zandvoort au dimanche. Op deze saint Juliet van 2015. En dat vanwege het feit dat eh, de Tour de France is begonnen... hebben wij tot aan 5 uur een Franse editie van Zandvoort op zondag. En vooral dus eh, veel eh, tournieuws eh, vandaag hier bij Zandvoort op zondag. Daarnaast ook wat lokale en regionale informatie. Het weer, wanneer komt het noodweer aan? Nou, we gaan het je zo vertellen. Ik had je nu trouwens alvast verteld dat het 20,8 is hier in Zandvoort. 20,8 graden. En we hebben ook nog wat overig sportnieuws. Maar dus vooral de Franstalige muziek die wordt gebezigd vandaag.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 Ah, ah. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Hein, hein. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant quand on aime. J'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Ah, ah. Appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Tu sais toujours où me trouver, moi je ne bouge pas. Moi je t'aime. Et n'oublie pas la communion de Nicolas. Pas de chance J'allais t'emmener en Italie, en voyage d'amour. Pas de chance, moi je t'aime aussi. Et depuis bien plus longtemps que clé de ton bonheur. Il n'attend plus que toi. Tu sais toujours où me trouver. Moi je ne bouge pas. Moi je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. Voici les clés pour le chaos changerai de vie. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes lames et le champagne froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire de Nicolas. voici les clés, ne les perds pas sur le pont des souvenirs. Ah, ah, Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ja, bij de heren die uh, gaan vandaag nog een eh, paar keer voorbij komen. Julien Claire en Gérard Lenormand. Julien Claire met uh, eh, Ma Préférence. En net dus Voici Leclerc van Gérard Lenormand. We kijken voor de eerste keer even naar de Tour. Ehm, een koploper, eh, die heet uh, Stef Clement, heeft gezelschap met ehm, de Tsjech Jan Barta... en de Fransmannen Armando Francesca en Eric Quemeneur. En beide heren, of, eh, de vier heren hebben 2 minuten 15 een voorsprong op het peloton. Dan gaan we even wat andere eh, sportnieuws met je doornemen. De Braziliaanse beachvolleybalsters Ageta Betnaksoek en Barbara Seiksas de Vrijtas... hebben zaterdagavond in Den Haag de wereldtitel veroverd. De Zuid-Amerikaanse koppel was in de finale op de Hofvever... in een Braziliaans onderrondje in twee sets te sterk... voor Tayana Lima Fernanda Alves in 21-18 en 22-20. Daarmee bevestigden de twee nieuwe wereldkampioenen hun huidige status was nummer 1 op de World Tour. Voor Lima Alves was het de derde nederlaag in even zoveel duels met hun zegevierende landgenotes. De gouden triomf in eh, Den Haag was goed voor 60.000 dollar, ongeveer 54.000 euro. En de verliezers hielden 45.000 dollar over aan het WK Zilver. Juliana Berta de Silva en Maria Anton, eh, Antonelli eh, die behaalden brons bij het WK... Het eh, Braziliaanse duo versloeg eh, in de strijd om de derde plaats... het eh, Duitse koppel Katrien Hotwig en Elka Zemler in drie sets... 23-25, 21-18 en 15-9. Daphne Schippers heeft gisteren aan haar eerste grote internationale wedstrijd... na haar keuze om voor de sprint te gaan niet het podiumplek gewonnen. De Nederlandse recordhoudster kwam in Parijs bij de Diamond League wedstrijd over 100 meter tot 11.02. En daarmee werd Schippers vierde op 0,05 van het podium. De winst in het starende Frans ging naar Shelly Ann Fraser Price. De kleine Jamaicaanse snelde naar 10,74 en liet daarmee de mondiale prestaties eh, eh, van dit eh, seizoen noteren. Achter haar werd Blessing Okabare uit Nigeria tweede in 10,80... En brons was er voor de Amerikaanse English Garner met 1097. Eh, Schippers net van zich uh, wist af te houden. Gardner had haar bronzen medaille met name te danken aan een betere start dan die van Schippers. De Nederlandse kwam niet eens heel slecht uit de blokken, maar moest wel gelijk een groot gat overbruggen. Ze haalde de meeste van haar concurrentes wel in, maar voor de bronzen plak kwam ze net tekort om mee te kunnen doen voor zilver of zo'n schout moet ze nog duidelijk verschil zien te overbruggen in de komende tijd. Schippers maakte begin juni bekend zich vol te richten op de sprint... in plaats van de nummers te combineren met de Meerkamp haar oorspronkelijke liefde. Goed, we gaan weer verder met muziek. Franstalige muziek natuurlijk. Hier is Celine Dion met Pour que tu m'aimes encore.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 Nou, het is heel simpel. Wisselbewolkt in de ochtend, opklaringen hebben we gemerkt. En later in de middag kans op een bui. Als ik nu naar eh, de buienradar ga kijken... dan eh, verwachten we rond een uurtje of kwart over vijf... kwart over vijf, kwart over drie, want de eerste kleine buitjes... Maar de echte buien komen nou tot zijn half vijf. Dus eh, dan weet je dat alvast. Maximum temperatuur vandaag in Zandvoort is al eigenlijk al geweest. 23 graden, nu 20,7. En maandag hebben we veel zon, matige west- tot zuidwestenwind... met een maximum van 20 graden. Dinsdag eerst periode, periode met zon. In de middag toenemende bewolking en een regenkans matige zuidoosten tot zuidwestenwind... en een eh, maximum van 25 graden en dat wordt gehaald in de ochtend. De vooruitzichten vanaf woensdag tijdelijk dalende middagtemperaturen tot 18 à 19 graden... maar vanaf zaterdag weer warmer... Normale temperatuur is rond de 20 graden en het temperatuur is 19 eh, graden. Dus dat is eh, mooi opgewarmd. Voor meer informatie www.meteopagina.nl dat is de internetsite van Lex van Hoorn En op ZFM Text TV gaat hij dat elke dag uh, ja, updaten. Dus hou dat gewoon in de gaten. We gaan weer verder met de Franstalige muziek. In de jaren 70 was dit een groot hit. Plastic Bertrand, ça plan pour moi. ça se passe, j'ai sur mon lit à bouffer sa langue en en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, moi, moi, moi, moi, ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, la nana, quelle panache quelle vibration de s'envoyer sur paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé.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 We kijken even naar de Grand Prix van Engeland. Dat is uh, voor Max Verstappen op een drama uitgelopen. De Nederlander was slecht weg bij de start. In de derde ronde ging het mis. In bocht nummer 3 spinnen Verstappen en belanden naast de baan. Philippe Massa die startte als beste en gaat aan de leiding. En op dit ogenblik na 20 van 52 ronden heeft hij 1 seconde voorsprong op Nico Rosberg. Derde Valtteri Bottas. Vierde Lewis Hamilton. Vijfde Sergio Perez. Zesde Marcus Eriksson. Zevende Nico Hulkenberg. Achter Kimi Räikkönen, negende Sebastian Vettel en tien Daniel Kiewat. En de uitvallers zijn eh, Max Verstappen, Maldonado, Nasser, Dutten en Grosjean. Dus een eh, incidentrijke eh, race daar. Goed, uh, gaan we nog even kijken naar de, de Tour de France. Nog steeds Cle Stef Clement met Jan Barta. Armendo Fonseca en Perik Kemeneur aan de kop... en hebben 2 minuten 37 voorsprong op het peloton. En wij duiken weer in de Franstalige deunen. Dat doen we met Michel Sardou. avec Vie aux yeux clairs. Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans. Je n'aurais jamais cru que ma mère est. su faire un enfant si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis trente ans. et qu'elle s'était donnée qu'elle avait souffert sous le jour d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein lourd. ma mère soit encore si jolie en gris blanc. Pour les yeux de celui qui caressait son corps, qu'il aimait à présent. Je n'aurais jamais cru Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Si je n'avais pas vu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à vingt ans. Hier encore, j'avais vingt ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant J'avais vingt ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent À présent, mes vingt ans. Charles Asnavoor, die hoort er natuurlijk gewoon bij... bij een eh, eh, aflevering van Zandvoort Dimanche met Hier Encore. En daarvoor Michel Sardou, een vie au jeu clair. voor Zandvoort en de regio. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de kiosken eh, voor een periode van een maand als proef toe te staan. Het zijn dus de kiosken aan de boulevard de Favage. Die zijn afgelopen vrijdag geopend. Die kiosken worden met de rug naar het strand geplaatst... met daaromheen een klein duingebied... zoals ook hier weer het groene lint van Zandvoort verdergaard. Wethouder Kuiper zegt... deze kiosken bieden kansen voor toeristisch Zandvoort. Het gebied wordt aantrekkelijker. De bewoners en bezoekers ontdekken de boulevard opnieuw... en stimuleert de lokale economie. Het wordt hier ook weer wat levender. Een speciale werkgroep heeft een aantal spelregels vastgesteld en voorgelegd aan het college. Het is de bedoeling dat de kiosken van toegevoegde waarde zijn voor Zandvoort als badplaats... waar men lekker over de boulevard kan flaneren. De kiosken zijn de hele periode geopend, dus zeven dagen in de week... en dan van 12 tot 6 uur. De mooie avonden mogen ze tot maximaal half 11 open blijven. Het is aan de ondernemer om te bepalen of een avond mooi is of niet. De deelnemende Zandvoortse ondernemers zijn VVV Zandvoort... Judy's Fashion met Beachwear, Beauty Beach Club in combinatie met Van den Berg Surf. Zandvoort 3D in combinatie met Fit at the Beach en Rinis met beachwear en accessoires. Op basis van de, de aanmeldingen, er waren er 25... zijn zij in overleg met het ondernemersbelang Zandvoort gekozen. Strandpaviljoen Talassa op het Zandvoortse strand... scoorde afgelopen donderdag de titel van Schoonste Strandpaviljoen 2015 de ontspannen sfeer, gecombineerd met een schone omgeving en bevlogen ondernemers... creëert een sfeer waar iedereen welkom is. Als prima gastheer faciliteren zij hun gasten met mooie en slimme afvalvoorzieningen. Al dus de vakjury op de website van Strand Nederland. De winnaar van het eh, schoonste strandpaviljoen 2015 is Huig Molenaar senior met zijn familie en het team Talassa. Als ware ambassadeurs van schoon scoren ze als enige deelnemer een 9... op alle onderdelen met betrekking tot schoonheid. Talassa organiseert regelmatig activiteiten voor haar bezoekers... om de schone strand- en zeecultuur te beleven. Strand, menu en gebouw ademen duurzaamheid... en eh, badgasten worden uitstekend betrokken en gefaciliteerd... om het strand schoon te houden. Goed, we gaan verder met de eh, Franse chansons... En wie moeten we dan eh, erbij pakken? Nou, dat is natuurlijk Michel Fugain en Le Big Bastard. Niet de enige keer dat ze vanmiddag langskomen. Maar hier zijn ze met Wat kan le sol? Chant de liberté. radio voorbij komen. Een hit uit 1988. Ze heeft ook nog eens een keertje meegedaan aan de ja, Eurovisie Songfestival voor Luxemburg. En ehm, ja, dit was een eh, redelijk groot hit voor haar, plaats nummer 30. Later wordt nog gebruikt voor een, eh, een of andere reclame. Goed, de Tour is eh, inmiddels alweer bijna Gouda voorbij. En nog steeds een klein kopgroepje van vier personen met eh, onder andere Stef Clement.